Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan de stad comes out.